in de maand. Vooral Yorkshire in het noordoosten van Engeland is getroffen. Ook vandaag wordt in Groot-Brittannië veel regen verwacht. Dan het weer. In het oosten bewolkt en af en toe regen. In het westen een paar buien en wat zon.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 Heeft te maken met de afsluiting van de A2 Utrecht in de richting Den Bosch. De weg is dicht bij Vianen. Lopen daar koeien op de weg. Tussen Nieuwegein en Vianen staat inmiddels 4 kilometer. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via de A12 en de A27.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 Staatssecretaris Steven vindt dat de inbreker die in Diezen onkwam bij een vechtpartij met bewoners het risico zelf heeft opgezocht... Het is treurig dat iemand is doodgegaan, maar dat is wel een inbrekersrisico, zegt de VVD'er in de Telegraaf. Maandagnacht werd de inbreker door de bewoners in hun huis betrapt. Er ontstond een vechtpartij waarbij de inbreker zwaar gewond raakte. Hij overleed in het ziekenhuis. De bewoners werden na verhoor vrijgelaten. Teven vindt dat terecht. Ze zijn volgens hem geen verdachten, maar slachtoffer. De politie van Haren heeft 50 railschoppers op het oog die binnenkort worden opgepakt. zei de korpschef van Groningen in Pauw en Witteman. Tot nu toe zijn 36 verdachten gearresteerd. In het programma zei de burgemeester dat Haren op dit gewelddadige scenario uiteindelijk niet was voorbereid. Volgens de burgemeester verklaarden politiemensen dat ze nog nooit met zulk geweld waren geconfronteerd. Op bijna alle kleine bouwlocaties in binnensteden wordt onveilig gewerkt... De inspectie SZW controleerde de afgelopen maanden op ruim 650 plaatsen. In 84% van de gevallen was er iets mis, vooral met stijgers. Op rolstijgers ontbraken vaak remmen of ladders stonden wankel. De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer is VVD-Kamerlid Anoushka van Miltenburg. In de derde stemronde kreeg ze 90 stemmen. PvdA-Kamerlid Ariep kreeg er 56. D66-Kamerlid Schouw was een ronde eerder afgevallen. Van Miltenburg zit bijna 10 jaar in de Kamer voor de VVD. Ze volgt Kamervoorzitter Gerdy Verbeten op van de PvdA. Een familie in Noorwegen heeft voor de derde keer in zes